Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten miljarden worden uitgetrokken voor de bouw van huizen. Die oproep doen onder meer grote steden en provincies. Ze willen dat het nieuwe kabinet ieder jaar minimaal anderhalf miljard euro vrijmaakt... om de huizencrisis aan te pakken, zegt deze Utrechtse wethouder. Nou, dit is eigenlijk de eerste keer dat de 16 grootste gemeenten van Nederland de handen ineens slaan, samen met drie provincies, om dit urgente probleem heel hoog op de formatietafel te krijgen. De steden willen dat er de komende 20 jaar bijna 1 miljoen huizen worden gebouwd. Duizenden Belgen protesteerden gisteravond in Brussel en dan vooral vrouwen. Ze voelen zich onveilig tijdens het stappen. In de studentenwijk gaat het verhaal dat een barman de afgelopen jaren bij veel vrouwen drugs in hun drankje heeft gedaan en ze daarna heeft verkracht. Angstaanjagend om te weten dat als je gewoon een drankje bestelt van een, van een barman, dat er even iets kan gedaan worden in het drinken. De Belgische justitie is een onderzoek naar de barman begonnen. De politie kan de kruigsboogschutter uit Almelo ondervragen. Na bijna een maand is hij uit zijn coma ontwaakt. De man stak vorige maand twee vrouwen dood... en daarna stond hij op zijn balkon met een kruisboog in zijn hand. De politie schoot hem toen neer. En langs veel voetbalvelden wappert dit weekend de regenboogvlag. Het hoort bij een campagne om te laten zien dat ook LHBTI'ers bij het voetbalwereldje horen. Bij Excelsior 20 in Schiedam wappert hij nu al. Onze verslaggever merkte dat homoseksualiteit in het voetbal nog altijd gevoelig ligt. hey jongens, hoe zouden jullie het vinden als een van jullie teamgenoten nu zou zeggen dat hij op jongens valt? Dus dat hij homo is? Maakt mij niks uit. Hoe zou je reageren dan? Leuk. Dat, ja. Nou, ik ga het gewoon accepteren. Maar ik ga het niet goed vinden als wij samen gaan douchen. Waarom niet? Omdat hij op jongens valt. Dus hij kan innerlijke dingen zien. Het is gewoon persoonlijk. Ook een paar profteams doen mee. Het weer vanochtend grijs en het trekt regen over het land. Vooral in het noordoosten kan het behoorlijk nat worden. Vanmiddag droger met soms wat zon en een gaat op 14.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 Black Eyed y Juanes. Es el rime Y esta se llama La Paga. No me digas mentiras. No me digas mentiras. No me digas mentiras. No me digas, no me digas. Ayer me dijiste que tú me querías. Pero todo fue mentira.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 16 grotere steden willen dat het volgende kabinet jaarlijks anderhalf tot 2 miljard euro uittrekt om de wooncrisis aan te pakken. De miljarden moeten de komende 20 jaar leiden tot de bouw van 600.000 woningen. In de top van de Nederlandse triathlonwereld is jarenlang sprake geweest van misstanden... als fysieke en mentale mishandeling en machtsmisbruik door coaches en begeleiders. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum in Sittard, schrijft Trouw. De burgemeester van Parijs wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen van april volgend jaar. De 62-jarige Anne Hidalgo werd door de leden van de Socialistische Partij met een ruime meerderheid verkozen. Het weer vanochtend grijs, vanuit het noordwesten regen, vanmiddag af en toe zon bij een graad of 14. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego.